Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS naar Duitsland. Maar die ging niet door vanwege een terreurdreiging in het stadion. De spelers zaten juist in de bus naar het stadion en keerden terug naar hun hotel. Later op de avond namen ze het vliegtuig naar Schiphol. Wat de dreiging in Hannover precies was, is onduidelijk. Er zijn geen explosieven gevonden en er is niemand gearresteerd. Volgens de Duitse krant Bild waren de autoriteiten gewaarschuwd door de Franse Veiligheidsdienst. Vanwege de storm gaat in Kampen de stormvloedkering Ramspol dicht. Dat is een opblaasbare dam die opstuwend water uit het IJsselmeer moet tegenhouden. Rijkswaterstaat zal de kering rond 5 uur vannacht sluiten. De scheepvaart tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer komt daardoor stil te liggen. Het KNMI heeft vanwege de storm code oranje afgegeven voor de provincies Groningen, Friesland, Noord- en Zuid-Holland. De brandweer had aan het eind van de avond al 100 meldingen gekregen over stormschade, met name in Zuid-Holland. Bij de aanslagen in Parijs was mogelijk een negende dader. Hij zat in de auto bij de twee broers die terrassen onder vuur namen, zeggen anonieme functionarissen bij de Franse politie. De negende dader zou te zien zijn op camerabeelden. Zijn identiteit is onbekend. Hij wist net als een van de broers te ontkomen. De Franse politie is nu dus naar twee voortvluchtige daders op zoek. Zweden en Oekraïne hebben zich geplaatst voor het EK voetbal. Zweden speelde met 2-2 gelijk tegen Denemarken, wat genoeg was voor plaatsing. De twee Zweedse doelpunten werden allebei gemaakt door Zlatan Ibrahimovic. Oekraïne speelde met 1-1 gelijk tegen Slovenië. En ook dat was genoeg om er volgend jaar bij te zijn op het EK in Frankrijk. Het weer, hier en daar regen met veel wind. In het binnenland tot windkracht 8. Aan de kust westerstorm, windkracht 9 en mogelijk zelfs windkracht 10. Met zeer zware windstoten boven de 100 km per uur. Tegen de ochtend neemt de wind af.